nadat hij vanochtend enkele uren was gegijzeld. Hij bedankte de mensen die hem vrij hebben gekregen. De premier wilde niet zeggen wie de ontvoerders waren. Zedan werd vanochtend ontvoerd uit een hotel in Tripoli. Zo'n zes uur later kwam hij vrij. De oppositiepartijen die met het kabinet onderhandelen over de begroting... zeggen dat ze geen nieuwe eisen stellen nu GroenLinks is afgehaakt. De financieel specialisten van de regeringspartijen... en van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... praten nu weer met minister Dijsselbloem. Het is de bedoeling dat later vanavond de fractievoorzitters weer aanschuiven. Staatssecretaris Teven beslist morgen over proefverlof voor Volkert van der Graaf. Het ministerie van Justitie spreekt berichten van RTL Nieuws tegen dat nu al vaststaat dat Teef het proefverlof weigert. Er is nog geen besluit genomen, zegt een woordvoerder. Het ministerie zegt dat Teven zich bij zijn beslissing onder meer laat adviseren door het OM, de gevangenis waarvan de graaf zit en de gemeente waar hij mogelijk gaat wonen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft Rusland vandaag langs diplomatieke weg uitleg over de arrestatie van diplomaat Borodin. Rusland had daarom gevraagd. Moskou hoopt ook dat de Nederlandse autoriteiten gepaste conclusies trekken. Borodin werd afgelopen weekend opgepakt in Den Haag. Gisteren bood minister Timmermans zijn excuses aan voor de arrestatie. De Nobelprijs voor de literatuur gaat naar de Canadese schrijfster Alice Munro. Het Nobelcomité in Stockholm noemt de 82-jarige schrijfster de meester van het hedendaagse korte verhaal. In het Nederlands vertaalde verhalenbundels van Munro zijn onder meer De Liefde van een Goede Vrouw en Stilte. In 2009 won Monroe al de Man International Booker Prize voor haar hele oeuvre. Het weer, buien, de rest van het land droog, met in het zuidoosten nog wat zon. Morgen begint droog, later gaat het langere tijd regenen en dan wordt het opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog wel een lange file tussen Duivendrecht en Osdorp 9 kilometer richting de Koentunnel. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn 5.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 Let the music